Dus het, uh, de laatste... Ook oh, weer een lekker liedje. Dat, eh, ja. Wij gaan afscheid nemen trouwens. Ja, het zit er weer op het zit er weer op voor vandaag. Ja, het zit er weer op vandaag. morgen zijn we er weer.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 De 16-jarige Malala komt op voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Vorig jaar werd ze in haar hoofd geschoten door de Taliban. Ze overleefde de aanslag en is sindsdien wereldwijd actief. Het herstel op de huizenmarkt zet door, dat zegt makelaarsvereniging NVM. Naar schatting werden er in het derde kwartaal ruim 30.000 huizen verkocht. Dat is 10% meer dan in het kwartaal ervoor. Ook daalde de gemiddelde huizenprijs minder snel. De NVM wijst erop dat de markt op slot blijft zitten... doordat een harde kern vasthoudt aan een te hoge vraagprijs voor hun woning. De jongere afdelingen van de PvdA en VVD doen aangifte tegen het Utrechtse ex-PvdA-raadslid... dat 40.000 euro van de dakloze krant heeft gestolen. PvdA van de Roest was penningmeester. Het bestuur van de krant wilde geen aangifte doen... omdat hij ook veel goeds heeft gedaan... en het gestolen bedrag met zijn wachtgeld wil terugbetalen. De jonge socialisten en de JOVD vinden dat onbegrijpelijk. Ze zeggen dat het niet zo kan zijn dat de Utrechtse bevolking moet meebetalen. De Libische premier Zaidan is weer vrij. Dat heeft het staatspersbureau bekendgemaakt. Hij werd vanmorgen vroeg door gewapende mannen meegenomen uit een hotel. Daarna werd hij vastgehouden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Libische militie die de ontvoering opeiste wilde dat zij aftrad. De Amerikaanse tak van T-Mobile laat zijn klanten vanaf volgende week in bijna de hele wereld onbeperkt internetten. Het bedrijf is daarmee de eerste wereldwijde provider die deze extra kosten afschaft. Wel gaat de snelheid van mobiel internet omlaag. Het weer, geregeld buien, af en toe zon, het is een graad of 11. Ook morgen regenachtig, weinig zon en ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A15, de ring van Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort voor knooppunt Benelux 2 kilometer.